Jelle Seubring met het NOS Journaal. Armenië wil dat de Verenigde Naties toezicht gaan houden in de enclave nagorno karabach Sinds woensdag geldt daar een staak het vuren... maar wordt gevreesd voor de veiligheid van Armeniërs in het gebied. Dinsdag voerde Azerbeidzjan aanvallen uit op nagorno karabach Volgens Armeense bronnen kwamen minstens 200 mensen om... en raakten meer dan 400 mensen gewond. Bij een grote brand in een golfballenfabriek in Taiwan zijn minstens vijf mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn ook drie brandweerlieden. Door de brand waren ook meerdere ontploffingen. Ruim 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken nog naar vier vermiste fabriekswerkers en een vermiste brandweerman. De Rwandese oud-bestuurder Pierre Cayondo is dinsdag in Frankrijk gearresteerd... voor zijn rol bij de genocide in Rwanda in 1994. Hij is aangeklaagd voor medeplichtigheid, zeggen bonden tegen het Franse persbureau AFP. Tijdens de genocide was Kayando bestuurder in het westen van het land. Hij zou Hutu-milities hebben gevormd en wapens hebben geleverd. Later zou hij in het Rwandese parlement hebben gezeten. Bij de volkerenmoord in Rwanda werden leden van de Tutsi-minderheid gedood door gewapende Hutus. Dat gebeurde vaak op een gruwelijke manier. Inwoners van Zuidoost-Limburg maken zich grote zorgen over de sluiting van de spoedeisende hulp in Heerlen. Volgens het ziekenhuis is de sluiting nodig vanwege een groot personeelstekort. Daarom moet de spoedzorg en de kraamafdeling verplaatst worden naar Sittard-Geleen. Zo'n 20 kilometer verderop. Tegenstanders van de plannen hielden een protestmars en haalden 30.000 handtekeningen op. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. In de ochtend begint het zonnig. In de loop van de dag ontstaan er wat stapelwolken.